Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het kabinet gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vragen de DigiNotar-affaire te onderzoeken. De raad moet ook meer in het algemeen kijken naar de veiligheid van internetverkeer met de overheid. DigiNotar maakte certificaten om het internetverkeer van de overheid te beveiligen, maar werd gehackt, waarna minister Donner het vertrouwen in het bedrijf opzegde. Donner bestreed in de Tweede Kamer dat hij te laat had ingegrepen. Het papieren kentekenbewijs wordt vervangen door een kentekenchipkaart. Nu staan de gegevens van het voertuig en de eigenaar op afzonderlijke kentekendelen, maar daarvoor in de plaats komt er één chipkaart. Volgens minister Schultz van Hagen is de kaart makkelijk in gebruik en lastiger na te maken. De nieuwe kentekenchipkaart wordt in de loop van 2013 ingevoerd. In Kenia zijn twee Spaanse medewerkers van Artsen zonder Grenzen ontvoerd. De twee vrouwen werkten in Dadaab, een enorm vluchtelingenkamp waar honderdduizenden Somaliërs verblijven. De Keniaanse politie verdenkt de Somalische terreurgroep Al-Shabaab van de ontvoering. Kredietbureau Standard Poor's heeft de waardering voor Spanje met een stap verlaagd, van AA naar AA-. Eerder deed een andere kredietbeoordelaar Fitch dat ook al. Standard Poor's maakt zich zorgen over de hoge werkloosheid in Spanje en de schulden in de private sector. Bovendien zijn er economische tegenvallers bij de belangrijkste handelspartners van de Spanjaarden. Nederlanders zijn minder druk dan ze zelf soms denken. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van internationaal onderzoek. Gemiddeld, dus inclusief het weekend, zijn mensen hier 6 uur per dag kwijt aan werk, school en huishouden. dat is gemiddeld 50 minuten minder dan in 15 andere Europese landen. Nederlanders hebben ook wat meer vrije tijd dan gemiddeld, maar ze zijn ook meer tijd aan, kwijt aan verplaatsingen. Verder valt op dat vaders zie je meer tijd besteden aan de kinderen en dat er minder wordt gedaan aan het huishouden. Dan nog het weer, helder, temperaturen rond 3 graden, in het oosten enkele mistbanken, later vandaag veel zon en maxima rond 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Breda is er bij Gorkum een ongeluk gebeurd.